van 5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Na een grote aanslag vanochtend in Bagdad zijn vanmiddag in de Iraakse hoofdstad nog eens twee autobommen ontploft. Bij die aanslagen kwamen 22 mensen om en raakten tientallen mensen gewond. Vanochtend ontplofte een autobom op een drukke markt in de Sjiitische wijk Sadr City. Daarbij vielen meer dan 63 doden. De Nederlandse mediaondernemer Dirk Sauer wordt in Rusland beschuldigd van fraude op grote schaal. Een oud aandeelhouder van een van de dochterbedrijven van Sauer is met die beschuldiging gekomen, melden Russische media. Sauer zegt officieel nog van niets te weten. Zijn bedrijf is een van de laatst overgebleven kritische mediabedrijven in Rusland. Het publiceert regelmatig over de zakelijke belangen van president Poetin en zijn familie. Homo's die in Duitsland ooit zijn veroordeeld vanwege hun geaardheid... krijgen volledig eerherstel en een schadevergoeding. Tot 1994 was seksueel contact tussen mannen strafbaar in Duitsland. Meer dan 50.000 mannen zijn ervoor veroordeeld. De Duitse minister van Justitie zegt nu dat ze tot in het diepst van hun menselijke waardigheid zijn gekwetst. De politie in Zuid-Limburg heeft een uitgebrande auto gevonden in Brunsum. Waarschijnlijk is die auto gebruikt bij een gewelddadige overval in Landgraaf gisteravond. Twee overvallers drongen daar een woning binnen, verkleed als politieagent. Een paar straten verderop bedreigden ze een automobilist en namen zijn auto mee. De twee daders zijn nog voortvluchtig. Ouderen die thuis therapie krijgen tegen hun valangst vallen beduidend minder vaak dan andere ouderen. Dat zegt gezondheidswetenschapper Tanja Dorrestein die morgen promoveert aan de Universiteit Maastricht. De ouderen kregen een speciaal oefenprogramma. In hun groep was het aantal incidenten in huis een derde lager dan in de controlegroep. In 2014 overleden bijna 3000 ouderen na een val. De therapie tegen valangst kost zo'n 700 euro. Het weer, stapelwolken en af en toe een pittige bui, soms met hagel of onweer. Het wordt 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wordt het overal droog. Morgen is er meer zon dan vandaag en het wordt opnieuw zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort tussen Hoevelaak en Eembrugge... Vanaf Amsterdam naar Den Haag op de A4 tussen Burgenveen en Zoeterwoude Rijndijk. Op de A7 richting Horen een ongeluk bij Weidewormer. Een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Op de A9 richting Alkmaar vanuit Amstelveen. Tussen Bottenverdorp en Beverwijk een kwartier vertraging. Dan de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht bij het Gouwe Aquaduct 4 kilometer. De A15 richting Gorkum vanuit Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Sliedrecht 10. En tussen Leerdam en Meteren na een ongeluk 3 kilometer. A16 Rotterdam-Breda, 9 kilometer tussen knappend Ridderkerk en de Randweg Dordrecht.